Jelle Seubring met het NOS Journaal. Donald Trump heeft nog eens zeven staten binnengehaald. Waaronder de grote staat Texas met 40 kiesmannen. Daarnaast won hij in Ohio, Noord- en Zuid-Dakota, Nebraska, Wyoming en Louisiana. Trump staat tot nu toe met 178 kiesmannen voor. Kamala Harris heeft er tot nu toe 99. De staat New York met 28 kiesmannen ging naar haar. Eerder haalden ze onder meer Illinois en New Jersey binnen. Ongeveer 80% van de stembureaus is inmiddels gesloten. Er blijft een nek-aan-nek -nek race tussen Harris en Trump. Een kandidaat heeft minstens 270 kiesmannen nodig om te winnen. In de belangrijkste swing states, die het verschil kunnen maken, zijn nog geen winnaars uitgeroepen. En in Florida kon ook worden gestemd over abortus. In die staat, die is gewonnen door Donald Trump, stemden de inwoners niet voor een versoepeling. Door de uitslag blijft de strenge abortuswetgeving bestaan. Dat betekent dat abortus alleen is toegestaan in de eerste zes weken van de zwangerschap. In de staten Maryland en New York werd ook gestemd over abortus. Daar werd juist voor versoepeling gestemd. de rechtbank in Zweden heeft een rechtsextremistische politicus veroordeeld... voor het aanzetten tot haat tegen moslims. Rasmus Paludan verbrandde Korans tijdens bijeenkomsten. De zweedse deense Paludan moet vier maanden de cel in. En de politie in Rotterdam en omgeving heeft volgend jaar niet genoeg capaciteit voor uitbreiding van de marathon.